Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Lizzo is aangeklaagd voor seksueel wangedrag. Drie achtergronddansers die voor de zangeres hebben gewerkt... zeggen dat ze een onveilige werksfeer veroorzaakten. In de aanklacht, die bekeken is door NBC News en Rolling Stone... staat onder meer dat Lizzo mensen seksueel intimideert... en opmerkingen over hun gewicht maakt. Lizzo staat bekend om het feit dat ze zich hard maakt voor body positivity... In de aanklacht wordt ook een incident in de Amsterdamse Bananenbar benoemd. Dat is een stripclub. Daar zou Lizzo danseressen hebben gedwongen om naakte performers aan te raken... en bananen te eten die uit vagina's staken. Ook het productiebedrijf van Lizzo en het hoofd van het dansteam worden aangeklaagd. In Zwitserland is een Nederlandse bergbeklimmer om het leven gekomen. Ook raakte een Nederlandse vrouw gewond. Ze waren met een groep klimmers op weg naar de top op, een, op de grens van Zwitserland en Frankrijk... toen ze geraakt werden door een rotslawine. Ook op Corsica is een Nederlandse man overleden. Hij werd zondagavond als vermist opgegeven toen hij niet terugkwam van een bergwandeling. Zijn lichaam is later gevonden. Waaraan hij is overleden is niet bekend. Een Duitse treinreiziger is maandag op een rijdende hoge snelheidstrein gesprongen. Hij stond even te roken op het perron en miste het fluitsignaal toen de ICE wegreed. Sprong hij op de koppeling tussen de twee treindelen. De trein trok op naar 160 km per uur totdat de machinist gewaarschuwd werd en de trein liet stoppen. De man werd bij het volgende station opgewacht door de politie. Er is aangifte gedaan van zijn actie. En er is een run op last minutes naar de zon. Onder meer TUI en Corendon merken dat vooral Griekenland, Curaçao en Turkije populair zijn. Deze familie stond aan de last-minute balie van Schiphol, maar zonder succes. We wilden een uh, vakantie boeken een weekje naar Turkije toe. Wanneer? Uh, morgen weg. <laughs> En is het gelukt? Het is niet gelukt. Het kan wel lukken, maar het is, dan is het heel veel geld voor een weekje. En wat wordt het dan nu? Eh, nu wordt het gewoon een weekje Nederland met de kleinkinderen.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 A trickle underneath the dam. Everything waits to be noticed. Oftewel, iedereen heeft aandacht nodig. Alles heeft aandacht nodig. Nou, dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor u luisteraars... naar mijn twee weken zomerreces, jawel. Twee weken eh, vakantie met mijn zoon Leroy. Eh, mijn downzoon moet ik er dan bij zeggen. Dan weet iedereen waar ik het over heb. Hebben wij leuke dingen gedaan. We zijn naar de Beekse Bergen geweest op safari. Met de auto, jawel. Giraffenkoppen voor me uitgehard. En eh, kamelen leven. Nou ja, van alles, van alles kwam er voorbij. En het was heel gezellig hoor, even goed. Apenheul zijn we ook nog geweest, daar wilden ze me houden. Maar ik ben toch ontsnapt. Eh, wat heb ik meer gedaan? We hebben gevaren zondag. Oh, dat was wel een avontuur. Daar ga ik u straks nog wel iets meer over vertellen. Maar vooral gaat het vanavond natuurlijk om, eh, ja, hoe kan het ook anders, muziek. U hoorde net uh, Art Garfunkel met Maya Sharp en Busley Mullock een bijzondere cd, maar dit is ook prachtig. De Eagles. De cd The Long Road Out of Eden. You don't have to say to say goodbye I can hold back my tears And try to be strong wat moet ik met mijn hart doen? Mijn hart staat open voor jullie. Want jullie, eh, eh, eh, met al mijn luisteraars... Er is, er is niemand te vergelijken met jullie. Nou, dan weet je misschien al stiekem... welk nummer ik nu ga draaien voor jullie. It's been seven besef het allemaal goed. Er is niets wat met jou kan worden vergeleken. Je bent allemaal uniek. Dat heb je misschien eh, voor jezelf niet altijd door, maar het is wel zo. Elk mens is uniek. Uniek is zijn gedrag. We hebben allemaal een uniek karakter. Je kan allemaal eh, uit een groot gezin komen... Van, van acht of misschien wel vijftien kinderen... zoals dat vroeger ook wel voorkwam. En er was toch elk kind was eh, anders van karakter. Eh, stelde zich al anders op in het leven. En eh, nou, dat geldt ook voor jou. Jij bent gewoon uniek. En dat geldt ook voor mijn eh, trouwe luisteraars... Annemieke Vos en Petra Dilleman. Die hebben allebei een verzoekje ingediend. Annemiek, voor jou het prachtige nummer van Cliff Richard... When Worlds Drift Apart. we turned water into wine. But that didn't last, we were the victims of our age. Now we live on different floors and go our separate ways and talk behind closed doors. We changed our world, waiting for it all to blame when two worlds drift apart. We used to sit around the fire, whisper words the world outside would make no claim to hear. But now we talk an octave higher in droning tones that don't relate at all past year We changed our world Waiting for it all to end It's such a shame But who's to blame When two worlds drift apart remember seventeen. We took a boat out for an hour, but we preferred the greenery to the scenery of the sea. And tied up in some cozy cove till harbor lights appeared across the bay. Remember. remember love and out of mind A poet claimed that loving you has only made me blind But love is really crystal clear It's only when you need someone the clouds will soon appear We changed our world Waiting for it all to end such a shame But who's to blame When two worlds drift apart Do you remember When laughter was the cure For all the hard times that we knew forgot to feed the fire, let it all burn down. Warmth returns to cold and poison into pain. It's such a shame. But who's to blame when two worlds drift apart? vitamintjes voor mijn hart. Dankjewel Annemiek, prachtig nummer. When Two Worlds Drift Apart. Moet je niet doen, hè. Als je je liefde gevonden hebt, dan moet je er ook bij blijven. Dan moet je niet ver van elkaar afdrijven, vind ik dan. Eh, Petra, eh, jij hebt ook zo'n prachtig nummer eh, aangevraagd. En ik vind het sowieso prachtig, omdat ik fan ben van Joni Mitchell. En zeker de laatste versie die ze ooit opnam van Both Sides Now... Met een, eh, ja, een hele aparte uitvoering, vind ik zelf. En ook een eh, wat volwassener vrouw. Ze is wat ouder natuurlijk. En het is duidelijk in haar stem te horen. En het is, het is en het blijft een prachtig, prachtig, niet een prachtig, nee, een prachtig nummer, Cheryl.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 And if you can, don't let them know. Don't give yourself illusions that I recall I really don't know love I really don't know love at all and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. Oh, but now, old friends, they're acting strange shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained. I really don't know life. I really don't know life. Joni Mitchell, prachtig. En eh, de producer van, eh, van dit eh, nummer... dat is degene die het dan allemaal opneemt... en die dan de mix bepaalt en hoe het allemaal moet gaan klinken... die heeft er wel heel een geoliede klarinet aan toegevoegd. Bijna geraffineerd. Hè? Geraffineerde olie. Een geraffineerd instrument. Ja, een unieke compositie. Met die warme, volwassen stem van Joni Mitchell... zoals die nu klinkt. Ik ben er fan van. Dankjewel voor het verzoek, Petra Dillema. En eh, als jullie nog meer verzoeken hebben, dat mag hoor.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 Eh, Raymond is zo vriendelijk geweest om een aantal, eh, dat noemen ze dan jingles... voor mij op te nemen met gesproken tekst... waar je dan ook muziek achter kan zetten. En dan is het net een echte jingle, hè? ja, mag ik allemaal gebruik van maken. Wat eh, trots ben ik daarop. Dankjewel Raymond. Eh, luisteraars, eh, als je dus moeite hebt om de nacht door te komen... dan moet je gewoon zorgen dat je droomt. Supertramp, Dreamer. Ik heb ze een keer gezien, begin jaren 80 heb ik het dan over, weer een tijdje geleden dus. Nou, een tijdje, jaren geleden. In Ahoy in Rotterdam. En eh, ja, het klonk live echt zo als op de cd of op de plaat. Echt fantastisch. Dreamer is een van de best wel moeilijke nummers om, eh, om live eh, te brengen. ik kan daarvan getuigen, want ik heb dat wel eens geprobeerd samen met Ruud Jansen. En het is ons wel aardig gelukt. En maar het was wel een, eh, een hele opgave, moet ik zeggen hoor. om dat eh, een beetje hetzelfde te laten klinken. Dan moet je wel eh, ook die hoge stemmetjes moet je kunnen bemannen. <laughs> dat lukt dus niet altijd, maar goed, we hebben er wel heel veel plezier aan beleefd. Muziek maken. Zonder muziek is er geen leven en zonder leven is er ook geen muziek. als je nou niet zo goed kan dromen, hè, net als, als Supertramp... dan kan het ook wel eens niet meevallen om de nacht door te komen. Maar dan help ik jou de nacht toch door te komen. Help me make it through the night. Dankzij onze Gladys Knight en de Pips. I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world, there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently, I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. laying soft against your skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Till the early morning light. taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or Yesterday is dead and gone And tomorrow's out of sight And it's so sad to be alone Help me make it through the night Gladys night Help Me Make It Through the Night. Ik hoop dat eh, deze plaat die ik voor gedraaid heb... Eh, ervoor gaat zorgen dat u vannacht in ieder geval... de nacht op een hele rustige en vriendelijke manier eh, tegemoet gaat... met mooie dromen. dat als u morgen wakker wordt, dat u denkt van... Oh, jammer dat ik nou wakker word, ik had zo'n mooie droom. Dat gun ik u van harte allemaal. Nou, want alles wat ik eigenlijk wil doen... is vrienden met jullie zijn. All I really want to do is baby be friends with you. I ain't looking to compete with you. Beat or cheat or mistreat you. Simplify you, you. Deny, defy or crucify you. All I really wanna do dat had je dan wel in de jaren 60. Die nummers waren allemaal zo kort, hè. De Birds waren dit met eh, All I Really to Do Is Baby Be Friends With You. Nou, ik wil graag eh, vriendjes met jullie zijn. En eh, dat onderstreep ik met het volgende nummer. Want we kunnen duizenden gesprekken hebben met elkaar. Maar soms als je niets zegt en elkaar alleen maar aankijkt, zit het wel goed, toch? A Thousand Conversations. A thousand conversations on a never-ending theme seem to linger in my mind like the fragments of a dream that was once a part of you and remains a part of me.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 to bed. Duizend Conversations, duizend gesprekken. Hebben wij zojuist gehouden met de heren Shadows. De begeleidersgroep van Cliff Richards, Marvin Welsh en John Ferrer werd eraan toegevoegd met dat hoge stemmetje. Ja, luisteraars, ik heb u beloofd dat ik eh, nog iets zou vertellen over mijn eh, avontuur eh, op, de, op de sloep die ik had gehuurd op de Kaag in... nou, is, is het al Zuid-Holland? Nee, het is op de grens van de Noord- en Zuid-Holland, de Kaag. Kaag-eiland. Je moet met zo'n pontje over en dan kom je op een eiland... en dan kan je dan een sloep huren. En dat was een sloep eh, eh, ruim eh, voor twaalf personen toegankelijk. Een grote sloep met een grote dieselmotor die helemaal geïsoleerd was. Je hoorde hem nauwelijks lopen. Een prachtige boot met, met zachte kussens om op te zitten met banken. En ja, fantastisch. En ja, ik, had, ik, ik, heb het een beetje moeten gokken met het weer. Want het was natuurlijk de afgelopen dagen is het niks dan ellende geweest. En gelukkig hadden we zondag, want daar heb ik het over. Afgelopen zondag hadden we gelukkig redelijk weer. Half bewolkt, af en toe een zonnetje. Dan weer eens wat bewolking. We zijn vanaf de kaart naar Leiden gevaren. Doe je ongeveer twee uur over met zijn boot. Dan zit je binnen in Leiden. naar zo'n leuke stad om doorheen te varen. Even aangelegd natuurlijk. Eh, en een terrasje gepakt met een heerlijke cappuccino. En voor mijn zoon Leroy een, uh, chocolademelk met slagroom. Warme chocolademelk met slagroom. een heerlijke dag gehad. Maar toen kwamen we terug. Uh, toen zijn we via het Brasemermeer zijn we teruggevaren. Nou, dat hadden we beter niet kunnen doen. Want doordat het zondag eh, eh, best wel hard waaide... dat was windkracht 4 ongeveer... en waren er hoge golven ontstaan op het Brazen. Nou, luisteraars, u wil het niet weten. Er kwamen golven over die boot heen. We maakten water... Ik was meteen in één klap, was ik drijfnat achter het stuur. De rest van de bemanning, om het zo maar te noemen... die zijn onder een, eh, onder een overkapping gaan zitten. Die je dan ook op die sloep hebt. Je, eh, je kan hem afdekken met een kap, een linnenkap. En daar zijn ze onder gaan zitten. Eh, ja, we moesten doorvaren. We moesten de Brasem oversteken. Want we moesten weer op de ringvaart geraken... om terug te keren naar de Kaag, naar de Plassen. Ook trouwens hoge golven, maar iets minder hoog dan op de Brasem. Het was een avontuur. En eh, ja, ik moest meteen denken, luisteraars... moet me maar niet uh, euvel duiden... maar ik moest meteen denken aan een eh, hele beroemde groep. En die hebben dat vast ook moeilijk gehad. De Beach Boys met de sloep John B. We come on the sloop John B. die hebben het niet zo zwaar gehad als wij eh, afgelopen weekend op die boot. Hoor. Want <laughs> dat kan ik u verklappen. Het was best wel een angstig avontuur eigenlijk. Eh. Maar ik hoorde achteraf op de jachthaven waar we terugkwamen... dat eh, die boten niet echt kunnen omslaan. Daar schijnen ze op, ja, op uitgerust te zijn, zeg maar. Dat dat wel heel moeilijk moet zijn... Maar ja, je kan natuurlijk wel een hoop water maken. En als zo'n boot vol loopt, ja, dan gaat, die wel, dan gaat die wel naar beneden, denk ik. Dus ik weet niet of die meneer van de jachthaven helemaal gelijk had dat we geen gevaar hebben gelopen. Nou ja, een oude duif die moet, eh, die moet wat kunnen trotseren. En dat heb ik gedaan, luisteraars. Dus ik moet eigenlijk niet zeuren. We gaan gewoon even naar het love team eh, met eh, onze vriend Barry White. gaan we alweer eh, naar het eh, eind van uur 1 van Tussen App en Vloed. Zo snel gaat dat. Ik heb genoten van heerlijke muziek. Ik hoop u ook luisteraars. En ik hoop dat u bij me blijft tot vannacht. Middernacht, 12 uur. En dan komt straks nog een vol uur bij u terug. En u mag nog steeds verzoekjes indienen hoor. Dan word je gewoon even lid met Charles Duif op Facebook.